wordt mede mogelijk gemaakt door kokmakelaars.nl. Het is nu drie uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Het KNMI heeft in verband met de sneeuw een weeralarm afgekondigd. In het hele land moet het verkeer rekening houden met gladheid. Het openbaar vervoer ligt grotendeels stil. Op veel plaatsen rijden geen bussen en ook het treinverkeer kampt met ernstige vertragingen en uitval van treinen. Op de weg zijn al meer dan 100 ongelukken gebeurd. Op de A27 bij Lexmond is daarbij een dode gevallen. De ANWB en ProRail adviseren mensen om als het niet noodzakelijk is niet te reizen. De politie in Almere heeft afgelopen nacht een einde gemaakt aan een feestje onder een viaduct van de A6. Zo'n 130 mensen hadden zich verzameld, daar met drank, eten, warmtekanonnen en een geluidsinstallatie. Toen de politie kwam, vertrok iedereen zonder problemen. De organisatoren zorgden dat alles werd opgeruimd. De politie overlegt met de gemeente Almere of er tegen de organisatoren proces procesverbaal zal worden opgemaakt. In Heerlen heeft een bevroren waterleiding geleid tot de vondst van een wietplantage in een leegstaand pand. Bewoners van de andere woning hadden het waterleidingbedrijf gebeld. De leiding bleek door het leegstaande pand te lopen. Toen de politie daar ging kijken werden 270 hennepplanten gevonden. Er werden ook transformatoren en een afzuiginstallatie gevonden. De politie onderzoekt wie de eigenaar is van het pand in Heerlen. In Nepal is het tot ongeregeldheden gekomen tussen Maoïstische betogers en de politie. De Maoïsten hebben een driedaagse staking uitgeroepen om te protesteren tegen de president. Ze beschuldigen hem ervan de grondwet te schenden. Toen de betogers winkeliers dwongen de deuren te sluiten en wegen blokkeerden, greep de politie in. Agenten gebruikten traangas en stokken om de betogers uiteen te drijven. Er werden ruim 60 mensen gearresteerd. Een onbekend aantal Nepalezen is bij de rellen gewond geraakt. Het weer vanmiddag vallen nog enkele sneeuwbuien bij zee mogelijk regen. Temperatuur rond het vriespunt.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 Dit wordt een oud en nieuw feest om nooit meer te vergeten. Vanaf 12 uur heeft u werkelijk een prachtig uitzicht op alle vuurwerk boven Haarlem en Velsenbroek. Swingstation liedje Jeffrey zorgt voor een bruisend dansfeest. U krijgt overheerlijke hapjes en op een mama supreme glas champagne. Voor wie niet wil rijden hebben we een aantrekkelijk hotelarrangement met buspendel. Meer informatie vindt u op swingstation.nl en villawesten.nl of bel 023 545 1950 bij u thuis iets te betegelen? Dan zou het mooi zijn als u zich geen zorgen hoeft te maken of het allemaal wel goed komt. En waarom zou u? Tegels koop je namelijk niet voor even. En bij Kools Tegelzetbedrijf begrijpen we dat. Voor een vakkundig advies bezoekt u daarom onze ruime showroom aan de Stepsonstraat in Haarlem. En maken we gelijk een afspraak voor advies op maat bij u thuis. Kools Tegelzetbedrijf. Sinds 1932 uw erkend tegel, lijm en zetwerkspecialist. De tijd van het jaar. Het is kerst op AB Radio. Het is kerst. Het geluid van Kennemerland Zuid. Via 89.0 op de kabel en overal op 105.8 FM. Het is kerst op AB Radio. on the boosters, bringing nothing back. You should feel the impact. Shopping with plastic. When the sky's the limit and them haters can't get past that. Watch me as I gas that. six rain. Once again, anything change. Every time I switch lanes, it feels strange now.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 Yo, Nelly, can we get tickets to the next show? Hell no. for real? Yo, now that I'm a fly guy and I fly high, niggas wanna know why? Why I fly by? But yo, it's all good. Range Rover, all wood. Do me like you should. Fuck me good, suck me good. Baby, do them stud niggas, wishing you was niggas. Popping like we drug dealers, sipping Chrissy Bud Mackin. Honey in the club, me in the Benz, icy Chris telling me to leave with you and your friends. So if Shorty wanna knock, we knockin' the diss, and if Shorty wanna rock, we rockin' the diss. And if? Shorty wanna pop, we pop in the crisp. Shorty wanna see the ice, then I ice the wrist. City talk, Nelly listen, Nelly talk. City listen, wanna fuck fly bitches when I walk. Pay attention, see the ice in it bliss. Niggas stir, know they diss. Honey flick, know they wish. Come on, boo, give me kiss, come on. If you wanna go and take a ride with me, we three women in the four with the Doji's. Oh, why do I live this way? Must be the money. If you wanna go and get high with me, smoke a L in the back of the Benz. Oh, why? Voor muziek van The Cure. Je luistert dus naar AB Radio en ZFM Zandvoort op de zondagmiddag. Zondag in Kennemerland nog tot aan 5 eh, uur vanmiddag. Het is 13 eh, minuten over 3. En eh, wij gaan deze middag aandacht besteden aan de voetbalkooi. Die is geopend in Zandvoort. Ook nog rappers die mogelijk een platencontact krijgen. En natuurlijk houden we ook de actuele situatie wat betreft sneeuw in de gaten. Nou goed, daar zometeen dus in deze uitzending veel meer over. En natuurlijk ook winterse muziek. Rock It's My Life. Op AMB Radio en ZFM Zandvoort. Daarmee werd het uh, vijf voor half vier. En in Zandvoort is afgelopen vrijdag, eh, afgelopen, eh, afgelopen week moet ik zeggen... Ehm, ja, het nieuwe trapveldje geopend bij de snackbar in Zandvoort Noord. En een van deze initiatiefnemers van dit trapveldje... dat is Marcel Schorel. En Jaap Koper die sprak met hem. Nou Marcel, dit is eh, een beetje ook iets eh, wat jij altijd eh, toch een beetje hebt gewild hier in het heienplantsoen naast jouw zaak. Want die kooi die is nu af. Ja, zeker weten. En het is echt een succes. En als je zo om je heen kijkt, dat iedereen plezier heeft. En de omwonenden ook hier, die kijken er ook allemaal dwars doorheen. Het is niet een obstakel geworden. En het is ja, super. Gewoon super. Ja, even over, over hoe, die, hoe dat ding eruit ziet. Want eh, hij maakt nauwelijks geluid, heb ik me laten... Inderdaad, hij maakt nauwelijks geluid. De afmeting is ongeveer uh, klein 10 eh, meter bij 15 meter. De, als je er langs fietst, dan valt het gewoon niet op. Het is gewoon, ja, geluidloos is hij ook. Dus als je de bal er tegenaan schopt, dan, dan hoor je het niet de vorige kooi, nou ja, wat was het de kooi, eh, de vorige elementen die er eh, tegenaan stonden, die, die rammelden en eh, dan hoorde je de, bij, de, bij het spoor hoorde je de, de bal tegen de, de, de wand aan rammelen. En dat is nu gewoon niet het geval meer. Het is super. Uh, net hangt er boven. Ik, je hebt echt het idee van het is heel erg leuk geworden. Ja, ja, ja, ja, het is zelfs zo dat de mensen hier staan en het valt gewoon niet op dat er een net boven zit. Dat ze naar boven kijken, hé, hey, er zit nog een net boven. Ja, het is gewoon leuk. Ja, helemaal goed. Eh, even nog over eh, de dag eh, van vandaag. Want er, stond, er lag al wel wat sneeuw erbovenop. Maar dan zie je toch wel weer dat het weer alle voor één is. Of één voor alle. En we moeten zorgen dat het veldje een beetje schoon is. Ja, dat is weer echt zo'n buurtje. Dan zie je iedereen stroopt zijn mouwen op. En die komt met bezems en sneeuwschuivers. Er wordt, overal wordt strooisout vandaag getoverd. En ja, gewoon super. Echt, dan kan je zien dat het toch weer leeft in zo'n buurtje. Eh, en dat het eh, alle mensen toch weer bereid zijn om, eh, om te helpen. Hartstikke leuk. Zouden er nog meer van dit soort dingetjes moeten komen? Dat zei je wel eens, hè? Ah, Gert Toon heb ik net over gehad. Ik zeg, ik ben vroeger opgegroeid uh, bij het Zwarte Veldje, daar bij de Hannie Schafschool. daar hebben we het nog over. En toen had je nog alle ruimte. Nu is, ja, Zandvoort raakt toch een beetje vol met huisjes en woningjes. Voor de kinderen weinig ruimte. En dit zijn gewoon de plaatsen waar de kinderen lekker kunnen eh, hun eh, op kunnen ontplooien. Ja, en eh, ik denk ook dat het voor andere plaatsen op Zandvoort gewoon super is. Dan was het ook zo... Zo'n kooi te zijn. Ja, gewoon geweldig. Echt waar. Ja. Sleutel. Die heb jij. En er is nog iemand die een sleutel heeft? Jawel, ik heb de heer over de kooi. Dat het toch een beetje netjes blijft. Een bewoner die heeft ook een sleutel. He, als ze s'nachts een beetje rommelen, dan kunnen ze het afsluiten. En dat is gewoon ja, ideaal. We proberen het netjes te houden. Het kost een hoop geld. En eh, ja, we gaan er heel netjes mee om. Dat probeer je eh, ook wel eens eh, duidelijk te maken bij die, jongens, die jongetjes die hier staan te ballen. Of dat dan nou met een basketbal gebeurt of met een voetbal. Ja, zeker. Respect moeten ze hebben. Ze moeten respect hebben voor de, voor de bewoners. onderling, dat is ook belangrijk. En we proberen dat allemaal in goede banen te sturen een beetje. Ja. Gebeurt het ook hier? Begint het ook hier, op dit uh, speelveldje? Ik vind dat het respect, ja, dat, dat, dat moet je afdwingen. En eh, ik vind, eh, ja, dat, het begint hier. Uh, ja, inderdaad. Hier moet zorgen dat de kinderen met elkaar lekker kunnen spelen. En lekker geen ruzie maken. En gewoon ja, lekker goed met elkaar bezig zijn. Wat wij vroeger deden, vind ik, ja, dat moeten de kinderen nu moet je dat voortzetten. Oké, dankjewel. Graag gedaan. radio in CFM Zandvoort. Het is vijf over half vier. En we hadden het over voetbalkooi in Zandvoort Noord. En we gaan eventjes praten met de wethouder Gert Tonen. Dit eh, is een opening van een voetbalkooi, of basketbalkooi, hoe je het maar noemen wilt. En eh, wethouder Tonen heeft dat eh, net gedaan. Op het moment dat ik hier aankom, ik kom altijd te laat, denk ik. Maar, <laughs> ja, dat is, dat is van standaard. Maar Gert, als ik kijk, dit ziet er wel mooi uit. Ja, het is een schitterende kooi. En eh, ik ben er ook heel erg blij mee dat hij, dat hij er nu staat, eindelijk. Want we zijn er eh, twee jaar mee bezig geweest. En, eh, en nu is het resultaat is er. En je ziet hoe er gesport wordt. Op deze toch wel natte, gladde en glibberige dag. Maar het veld is mooi schoongemaakt door, door Jan en Alleman. En er kan lekker gevoetbald worden. Ja even over eh, dit. Is dit nou ook iets eh, wat, eh, wat jullie als partijen ook nog wel eens een beetje hoog in het vaandel hebben gestaan? zoiets, dit zo dicht mogelijk bij de buurt brengen? Ja, ja, en dat, dat zijn we ook van plan om meermaals te doen. Om dit soort voetbalkooien gewoon lekker in de buurt, zodat kinderen weer buiten kunnen spelen. Ja, eigenlijk moet het nog anders, want eigenlijk... Als je me uitkijkt zeg ik van maak alle straten lekker autovrij en laat kinderen lekker op straat spelen. Stoepranden, tollen, knikkeren. Wat wij vroeger nog konden doen ja, dat, is, eh, dat kan niet meer in deze tijd. Dus we moeten op een andere manier zien dat we leuke dingen kunnen faciliteren. Nou, speelveldjes, sportveldjes, voetbalkooien. Ik wil ook nog een Johan Cruijffkoord ergens in het dorp. En ik wil daarnaast bij de speelvelden wil ik ook nog, daar eh, ben ik ook mee bezig, om, eh, om daar een plan voor te maken. Fitnessapparaten bij, bij die speelveldjes, zodat de ouders die naar de kinderen zitten te kijken, intussen zelf op een fitnesstoestel kunnen zitten. En ook opa en oma trouwens. En fitnesstoestellen ook die eh, voor eh, jongeren geschikt zijn. En dat maakt het allemaal in de wijken wat leefbaarder en leuker. Ja, want dat eh, is soms ook wel een beetje nodig ook, denk ik. Nou, ik denk wel. Ja, kijk, dit, dit, geeft gewoon een lekker, een lekker buurtgevoel. Mensen in de buurt zijn blij. Nu zijn ze blij dat het er staat. Het is afgeschermd, de ballen kunnen niet meer op straat komen, dus de kinderen kunnen niet meer onder de auto komen. De ballen kunnen niet meer in de tuin komen. En eh, bovendien is dit deze kooi, want iedereen die hield zijn hart vast. Maar ik niet, want ik had het in Heemskerk gezien. Dit is een kooi die is eh, geluidsarm. Omdat al die, al die delen die hier staan, alle verbindingen, die zijn met... Uh, vind, kijk, ja, je kunt het daar zien, de mensen thuis natuurlijk niet. Maar van die grote rubberen ringen. Waardoor het geluid meteen geabsorbeerd wordt. Dus als een bal tegen dat, tegen het ijzer geschoten wordt, dan hoor je er eigenlijk nauwelijks iets van dat is natuurlijk wel een, ook een prettige eh, bijkomstigheid. Ja, dat vinden de mensen in de buurt natuurlijk wel lekker. Want ook als er s'avonds dan eh, gespeeld wordt nog, als het weer toelaat en het licht genoeg is. En mensen willen vroeg naar bed, dan, eh, dan hebben ze in ieder geval geen herrie van, uh, van telkens dat, dat, dat er tegen dat hek aangeknald wordt. En, en dat is natuurlijk hartstikke fijn. Ja, want eh, nog iets eh, anders ook. Eh, ja, het, het, ja, het voetballen en, en, en de, ook, het is ook gewoon lekker als ze al langs bezig zijn op straat, halen ze ook geen rottigheid uit. Nee, precies. Maar kijk, kinderen die hebben natuurlijk, en, en zou deze kleinste juniorspeler zijn, maar ook de oudere jeugd, die hebben natuurlijk ook gewoon, die moeten wel zich kunnen ontspannen, die moeten zich lekker kunnen vermaken. En zijn er geen voorzieningen, dan, ja, dan zelf rottigheid, denk ik dan. En, nou ja, wat is rottigheid? Want wij hebben tegenwoordig hebben het altijd over, eh, over dat de halt moet ingeschakeld worden. En, maar kattenkwaad is tegenwoordig ook al schijnt het heel verschrikkelijk te zijn. Maar kattenkwaad is nog steeds leuk. Dat deden wij vroeger ook. Ja. Bel trekken, ruitje tikken dat soort dingen. Nou, dan moeten ze het echt niet naar halt sturen. Want het is gewoon, eh, dat is gewoon kindervermaak. Uh, nog even één ding. Je, je zegt net van, nou, je hebt een hele hoop dingen nog wat je op de rol hebt staan als wethouder. De, ja, het is ook bijna maart. Eh, je wil misschien nog zoveel in veel korte tijd. Nee, niet in zo'n korte tijd. Ik, <laughs> ik, uh, ik, ik, was, ik was van plan om nog vier jaar te blijven zetten. Maar daar ga ik natuurlijk niet over. Dat zullen de kiezers moeten uitmaken en dan de gemeenteraden. Maar in ieder geval, als het, zo, eh, als het zover mag komen, dan ga ik ermee bezig. En mocht het niet zover komen, dan zal ik in ieder geval die plannen overdragen. Is dit ook eh, wat een, eh, ja, de plannen, wat je zegt, overdragen? Met eh, wel iets van, een, van een drijfveer van jongens, dit zou goed zijn voor Zandvoort ook? Ja, kijk, als ik, als ik niet terugkom als wethouder, dan krijg ik een, sowieso een opvolger. En als je een opvolger krijgt, die, daar behoor je een voedsellijk dossier in over te dragen. En waarom zou ik de dingen die ik zelf in mijn hoofd heb en waar ik al aan het werk ben, niet overdragen aan mijn opvolger. Het zou heel flauw zijn om dat niet te doen. Eh, nog één ding. Eh, dat ding dat kan afgesloten worden. Is dat ook eh, fijn dat die afgesloten kan worden? Dat er in ieder geval ja, Marcel Schorel als ondernemer die heeft een sleutel. En ik geloof iemand hier in de buurt heeft een sleutel. Dus dat is ook wel prettig. Ja, klopt. Nou, daar hebben we ook heel bewust voor gekozen. Want we hadden, men had eerst een gedachte, tussen de leverancier dat het gewoon een open kooi was met een dubbele, een dubbele toegang, zeg maar. Toen zei nee, ik wil gewoon een afsluitbare toegang. Want we hebben afgesproken dat was de School en die meneer hier aan de overkant, met zijn naam even kwijt. Dat die beide voor de afsluiting zorg zouden dragen. Ja, en als dat... Eh, en, en eh, als, iemand de beheer, als je iemand het beheer toevertrouwt en het toezicht toevertrouwt, dan moet hij er ook wel dat beheer kunnen dragen. En dat kan alleen maar als het afsluitbaar is. En eh, ik denk dat het ook goed is Vooral als we s'nachts eh, de mensen weer teruggaan van het dorp naar Vierde eh, Vierde Vondelaan. Naar eh, Centerparks of de Sunparks, dus heet het tegenwoordig. Ja. Het is een slooproute, zeggen ze wel eens. Nou ja, dat, dat ze wel eens. En het is niet de bedoeling dat hier s'nachts mensen gaan zitten. of ze nou gaan zitten drinken of roken of weet ik wat. Dat is niet de bedoeling. Goed. Nou, ik dank je voor de toelichting en de uitleg. Graag gedaan. inside of you when the sun goes down. doesn't you seem to be the only cure? Cause when without you. So listen, girl, the sun is shining and the birds are flying, but I feel blue. The world keeps changing all day. Ooh, ooh, ooh, the world keeps changing all day. is changing, but it's still be my baby. The world, the world is changing, changing on me. The world, the world is changing, but it's still being my baby. Je luistert naar AB Radio en ZFM Zandvoort op deze winterse zondagmiddag. Tot vijf uur kun je luisteren naar Zondag in Kennemerland. Normaal gesproken altijd eh, veel sport in het radioprogramma. Maar ja, vanwege het winterse weer en natuurlijk ook vanwege veel dingen met de winterstop. Geen eh, sport helaas deze middag, maar wel veel andere dingen. Volgend uur gaan we aandacht besteden aan de brandweer die een ronde doet. Langs restaurants en langs horecazaken om te kijken hoe het is gesteld met de kerstversiering. Verder gaan we volgend uur ook nog praten over rappers die mogelijk een platencontract kunnen winnen met een wedstrijd. Daar gaan we dus volgend uur over hebben. En tot die tijd, tot aan 4 uur uur dus muziek. And for love's sake, each mistake, oh you forgave. And soon both of us learn to trust, not run away. It was no time to play. We build it up. make you sick. Uh-huh. Two chicks for me, none for you like Twix. Play with niggas' head like cleft guitar picks. Went from bottom bitch to making hits and hollow tips, then shooting lips. Right. Handle our business, make sure it sits. Ride through the tunnels and fuck the guest list. Uh-huh. Light up your block the with candlesticks. Known to blow shows with pyrotechnics. Right. Rapping about your whips while you're catching transits. Uh-huh. Buying shorty gifts with checks from Whip. Your records sound like a demo that was yet not mixed. your whole shot broke and it should be fixed. Uh-huh. Time running out as my Rolex ticks. Don't get caught on the average, too electric. Uh, what? my peeps who roam the streets. God bless their soul, may they rest in peace. There's those who finance and those who choose to lease. Whatever suits you other on the term of your lease. Different stroke for different folks, God. I refuse to going back and being broke, Lord. He got struck with lightning, he got hit hard. Faces 20 life to maximum. There's all life is scarred. The preacher's son and I came off the Santa Maria. Ten cases of Malta, caught a diarrhea. Load of refugees on the aircraft carrier. You say dirty cash. We never heard of you. You don't know me? You don't know me? Yeah, yeah. your back, watch your side. Swimming with sharks, huh? string you like a heart while they play Mozart. Mozart. No credential, get nowhere like Oslo. Send back to Frisco at the Rico Rico. Swap it like Rico, on fire like Pyro. Frantic like a schizo, rougher than Brillo. He caught the rap like Donnie Brasco. minute and suddenly I can't get you to speak. Maybe find you all the things it took to save us. I could fix the pain that bleeds inside of me. Look in your eyes to see the same about me. I'm standing on the edge and I don't know what else to give. Do you know what it feels like? Love? Just don't talk to me, babe. flow through my head. There's a question: Is she needing another side of a man? Can I be looking at the last three years like I did? I can never see us ending like this. Do you know seeing your face no more my pillow? She knows that never happened to me But after this episode and I'll see You can never tell how the next day life could be